Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De EU is akkoord over een elfde sanctiepakket waarmee Rusland geraakt moet worden. Landen die Rusland helpen met het omzeilen van Europese exportverboden voor Russische producten... kunnen daardoor ook geraakt worden. Onder meer uit Turkije en Kazachstan worden Europese producten tegen de afspraken in doorgevoerd naar Rusland. Lange tijd lagen Griekenland en Hongarije dwars bij het invoeren van het sanctiepakket, maar ook zij hebben nu ingestemd. De Amerikaanse militair die ervan wordt verdacht geheime militaire documenten gelekt te hebben, zegt onschuldig te zijn. De 21-jarige militair werd in april gearresteerd nadat online op meerdere plekken geheime militaire documenten waren verschenen. Hij wordt onder meer beschuldigd van het ongeoorloofd meenemen en bezitten van geheime documenten. als hij wordt veroordeeld kan hij tientallen jaren cel krijgen. Een veiligheidsagentschap van de Canadese overheid heeft gewaarschuwd dat de Canadese energiesector een mogelijk doelwit is voor hackers van de Russische overheid. De dienst zegt dat Canada doelwit kan zijn vanwege hun steun aan Oekraïne het concert van de rockband Ramstein, dat over twee weken in Groningen is... voldoet niet aan de opgestelde geluidsnormen van de gemeente. Om het concert toch door te laten gaan... heeft de gemeente een eenmalige ontheffing verleend om het geluidsniveau te verhogen. De uitzondering is gemaakt omdat Ramstein anders mogelijk naar een andere locatie was gegaan, zegt een wethouder. Meerdere coalitiepartijen zijn er niet blij mee, omdat het geluid volgens hen nu veel harder gaat zijn.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 to be broken Feelings untamed Words are trivial Pleasures remain So does the pain Words are meaningless And forgettable All ever wanted All ever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary They Oh. 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Don't two, one, two, testing, one, two, in the place to be.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 both of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 I did. sarebbe come se questo fiume in piena risalisse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 be too nice, better man up. Now don't 为了被子珍惜。 每次子军心。